happy. Een dood eenvoudig stekkie. Mijn avond kan niet stuk. Ik ben geboren voor het geluk. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Sfeer zit er prima in.